Afgelopen avond na de gewone parlementsverkiezingen waarbij zijn AK-partij iets meer dan de helft van de stemmen kreeg. grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CAP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. Rechtse Nationale Socialistische Actiepartij houden met 13% als laatste en derde partij de kiesdrempel. Timmerman hoopt voor de verkiezingen op een tweederde meerderheid dat hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Dan heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt uit 1982 toen Turkije nog een dictatuur was. Duits de aanhangers van Erdogan via de feest bij het partijkantoor in hoofdstad Ankara. Ze noemen leuzen als Turkije is trots op je. De Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over mogelijk voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres en op de westelijke Jordaan over met premier Fayyad van de Palestijnse autoriteit. In de Duitse deelstad Hessen is bij een ongeluk met een zeppelin de piloot om het leven gekomen. De drie passagiers kwamen met de schrik vrij. De zeppelin was bezig met een promotievlucht voor een feest. Tijdens de landing met een vliegveld bij Friedberg sprak een brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de piloot tegen de drie passagiers dat ze uit de zeppelin moesten springen. Ze raakten niet gewond. De zeppelin steeg vervolgens zo'n 40 meter en stortte een paar honderd meter verder in een weiland neer. De piloot was op slag dood. De politie onderzoekt de oorzaak van het weer bewolkt af en toe ook overdag bewolkt en regenachtig.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 get away not get are my beat up motor Started up and head so clean of this countryside In the summer I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Even till I human like. Thank to feet from whiskers at the semen I'm trying to sleep but I'm drowning inside limit Satisfied, yeah. So, oh, voelt de harm nog in waaien Licht rekt zich uit, de huid is zacht en doorsneed Als morgens vroeg haar dag begint gordijnen Licht de eerste uren nog niet aan Onze en mijn zonnebril begint te groeien. Als we daar mijn hoofd bevindt. Lichten dan langzaam aan En de verliefden samen drinken een een glas Als ze mij aan de zacht een jeans aan Zij houdt van mij en ik hou haar vast Don't make me, don't make me, don't make me, don't make me Yes.